Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb zegt tegen de NOS dat Rotterdam een herhaling wilde voorkomen van de ongeregeldheden van 2011. In dat jaar dreigden honderden Feyenoord-supporters het gebouw te bestormen waar het bestuur van de club zetelt. Ze richtten grote vernielingen aan. Vanmiddag werden bij de Kuip in Rotterdam meer dan 200 demonstrerende Feyenoord-supporters aangehouden. Ze zijn naar een politiebureau gebracht en krijgen een boete. Voor de wedstrijd tegen Roda JC eisten zo'n duizend fans het vertrek van het bestuur van Feyenoord. Abu Talib benadrukt dat de demonstratie niet was aangemeld. In Gothenburg is de politie nog steeds bezig met het onderzoek in een winkelcentrum na een bommelding. Het winkelcentrum in Partille, een voorstad van Gothenburg, is ontruimd. Sinds het begin van de avond wordt het uitgekampt door bomexperts met honden. In een tas die in het winkelcentrum is achtergelaten zit mogelijk een bom. De politie kreeg een tip van iemand die een aantal personen had horen praten over een bom in het winkelcentrum. De politie neemt die tip dus zeer serieus. Minister Bussemaker raadt jongeren aan te stoppen met inschrijving bij een mbo alleen voor de studiefinanciering. Ze noemt dat ontzettend onverstandig en onderstreept dat de leerlingen een grote studieschuld opbouwen die ze gewoon later moeten terugbetalen. De gemeente Rotterdam maakt zich zorgen over mbo-leerlingen die zich uitsluitend inschrijven om studiefinanciering te ontvangen. Ze kunnen zo maandelijks 800 euro op hun rekening krijgen zonder daadwerkelijk lessen te volgen. Volgens bussenmaker is het geen structureel probleem. Maar ze heeft gezegd dat ze zich er nog in gaat verdiepen. Het weer.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 Hele goede luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1152 hier op CFM Zandvoort, de lokale radioomroep en tv van Zandvoort en omstreken. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit eh, toch heel speciale en specialistisch uh, muziekprogramma. Een muzikale rondreis over de hele wereld. En dat komt vooral door het label ARC Music, Art Music... die de nodige cd's in de playlist heeft staan. Ook in deze aflevering van 1152. We beginnen met een nieuwe cd. Nieuw image van Stefan Robos, Rodos, Rodos, Rodos... Ehm, die komt eh, van het label GAP Music, ook uit Engeland. Ehm, dus daar gaan we eens naar luisteren. Lekker ontspannen met Stefan New Image. Veel luisterplezier. you. soy el paso de Changú y el paso de Obadalá, la risa de Yemayá, la valentía de Oku, la bola y el tronco de Lecua, Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averiña Ñaña soy la razón del crucirama, el hombre que le dio la luz soy orula. Ay, soy arene, soy conciencia, soy orula. Repítelo, soy arene, soy conciencia, soy orula. Ay, mira, soy arene, soy conciencia, soy orula. my understanding that all life evolves in a cycle, so nothing actually ever really dies in a sense that it's completely finished. That it continues to evolve, it continues to grow, it continues to become part of everything. And you'll see that I've used uh, light, a form of uh, expression of uh, a light form from the center of the, of the being, representing the life force, the spirit. background there is uh, our planet, the Earth, and you'll see that surrounded by spirits of all different animals. Mm-hmm. Animals that continuously transform themselves and come back into the Earth as different life force, come back into the Earth with different purposes for the continuation of the cycle of life And my expression of this particular painting is, is, that if you were standing on the morning star that we see every morning come up and looking back to the earth, this is the way it would look to me. And that all life, vegetation, water, all the little specks of light that you see are all part of that energy, all part of that life force, whether it's plant life, animals, water, atmosphere, all of it. And the symbolisms that you see in here with spirits in the background are like our great grandfathers, our relatives, relatives who were instructed by the Creator to watch over us, to instruct us in such a way where it was a, it was a matter of choice. Mm-hmm. Not by dictation, but a matter of choice and purpose. 照的不。 the joy once weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest